De NS begrijpt niet hoe Rover aan de cijfers komt. Vanaf 2015 verhoogt het kabinet de spoorbelasting met 50 miljoen euro. Een deel van dat bedrag zal worden doorberekend aan de reiziger... maar het treinkaartje mag daardoor van het kabinet maximaal 4% duurder worden.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 Het kabinet zal de samenwerking zoeken en zich inzetten voor zoveel mogelijk steun, voegde hij eraan toe. Als het kabinet één ambitie heeft, is het om sterker uit de crisis te komen, zei Rutte verder. Hij gebruikte daarvoor de uitdrukking, we moeten snoeien om te groeien. In reactie op de regeringsverklaring van premier Rutte worden door de oppositieleiders woorden gebruikt als hard, kil, asociaal en zieloos. PVV-leider Wilders heeft laten weten dat hij nog steeds vindt dat staatssecretaris Veldhuizen van Zanten haar Zweedse paspoort moet inleveren. Maar als ze dat niet doet, dient hij geen motie van wantrouwen in. In Indonesië worden na een tsunami nog zeker 160 mensen vermist. Gisteren was er ten zuiden van Sumatra een aardbeving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. De aardbeving veroorzaakte een tsunami die het dorpje Betumonga verwoestte. Betumonga had ongeveer 200 inwoners, daarvan zijn er pas 40 teruggevonden. Er wordt ook gezocht naar een boot met zeker acht Australiërs die na de aardbeving van de radar is verdwenen. Van al het ingezamelde plastic verpakkingsmateriaal wordt 80% hergebruikt. Dat meldt de stichting Netvang die voor alle betrokkenen naar oplossingen zoekt voor afvalverwerking. Netvang wijst erop dat de cijfers die vanochtend werden verstrekt door afvalverwerker Van Gansenwinkelgroep onjuist zijn. Van Gansenwinkel meldde abusievelijk dat maar de helft van het afval wordt gerecycled. De rest zou worden verbrand. Maar dat getal heeft betrekking